Dit is Onderduid Nederwit met het NOS Journaal. Anders Breivik wil niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Volgens de Noorse televisie heeft de dader van de aanslagen in en bij Oslo dat gezegd tegen de politie. Die heeft twee psychiaters ingeschakeld om te onderzoeken of Breivik toerekeningsvatbaar is. Inmiddels zijn alle 76 doden van de aanslagen geïdentificeerd. Een 34-jarige man uit Almere is dinsdag gearresteerd op verdenking van terrorisme, zoals vandaag bekendgemaakt. Hij kwam in beeld bij een onderzoek van de AIVD. Volgens de dienst wilde de man naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij Al-Qaeda. Mogelijk zou hij een aanslag hebben willen plegen in Irak of in de Palestijnse gebieden. Het meisje uit Groesbeek, voor wie eerder vandaag een Amber Alert werd afgegeven, is terecht. Het 14-jarige meisje heeft zichzelf gemeld bij de politie in Den Haag. Wat er met haar is gebeurd is nog onduidelijk. Vanochtend zijn in Den Haag drie mensen aangehouden in verband met haar verdwijning. Waar ze precies van worden verdacht is nog niet bekend. In Spanje worden in november vervroegde verkiezingen gehouden, vier maanden eerder dan gepland. De socialistische premier Zapatero en zijn regering stonden al een tijd onder grote druk, omdat ze volgens velen niet bemacht te zijn iets te doen aan de enorme werkloosheid in het land. Zapatero hoopt met de vervroegde verkiezingen het voorspelde verlies van zijn partij te beperken. Amerikaanse effectenbeurzen staan fors lager na berichten dat de economie in de VS veel minder is gegroeid dan tot nu toe werd aangenomen. Ook is de onzekerheid over de oplossing voor de overheidsschuld druk de koersen. Verder blijkt de recessie in Amerika in 2008 en 2009 nog dieper te zijn geweest dan werd aangenomen. Ook de Europese beurzen daalden door de cijfers uit de VS. In Amsterdam sloot de AEX-index een procent lager op 329 punten. Dan het weer, vannacht overwegend droog. In het midden en zuiden plaatselijk mist en minima van een graad of 12. Morgen bewolkt in het zuiden af en toe zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, voor knooppunt Koenplein ook 3. Ook op de ring bij de afrit Haarlem 3 kilometer door een aanrijding, de rechterrijstrook is daar dicht. A15 Europort Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 6 kilometer.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 You are the one. in a while. That's why they play my song on so many different dials. Cause I got more hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so down berserk, so down taking gravity back, adopted by the major. I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. the chain. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed a strain. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave my amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere someday I would understand. Trying to change a tenner to a hundred. Tiny Tampa met Ridden in the Stars en Eric Turner. Daarvoor de Alexandra Stan met Mr. Saxobeat en daarvoor de Michael Bublé met Everything. En ga eens terugklikken, dat kun je alleen, maar niet bij mij. Ja, want je mist er één. Nee hoor. Yo, them met Hold Ya. Ja, maar dat vind, ik, vind een slecht nummer, dus die ga ik ook niet afkondigen. Ja, een beetje jammer hè? Nee, dat is niet jammer, ik vind het echt een bar slecht nummer. Hoezo? Ik vind hem gewoon slecht. Ik vind er gewoon geen reet aan dat nummer. Niet? Nee, ik vind het echt ik vind het echt heel slecht gezongen en ik vind het gewoon een slechte melodie. Ik vind het echt slecht, daarom staat hij ook niet op mijn mp3-speler. Oké, is dus, goed. Weet jij nee, nee, doe maar zo. Nee, Als het jouw favoriete nummer is, dan eh, is het jouw probleem, maar niet mijn probleem. Gaan we nu, luisteren naar, eh, gaan we nu luisteren naar de danceplaat van vorige week. En het is wel een heel goed nummer, namelijk. Kijk, dat vind jij dan weer. Ja, ik heb smaak. <laughs> ja, nee. ja, ik heb smaak. Nee, dat zeg je verkeerd. Ik heb smaak. Nee, dat zeg je verkeerd. Ik heb smaak.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 Should they use this thing to know on this stage and around town with me make this nice music? Let's go crazy. Do a song. Get Spanish! <laughs> ja, ze zeggen het zelf. Dat was de jeugd tegenwoordig met Get Spanish.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 De jeugd tegenwoordig met Catch Spanish en She's Always One to Me van Billy Joel. Ja. Eerlijke nummertjes of niet? Vast wel, <laughs> ik vind het wel. Vast wel, ik vind het wel. Ja, ik vind het wel. Ja? Dat, voor, door, dat, dat, nummer van Billy Joel, dat is wel best wel bekend nummer. En het gaat natuurlijk, geef mij dat meteen een link aan, aan dat je zus is getrouwd. Ja. En ik was afgelopen, wanneer was het? In de nacht midden in de week ergens als ik radio aan het luisteren naar 538. En dan heb je, s'avonds heb je daar Kim en Martijn. Ja. En uh, daar was dus een vent die uh, eh, zijn vrouw ten huwelijk kwam vragen via de radio. Ja. is ze dan die avond helaas niet op. En uh, toen zei die uh, sidekick, want die ene Martijn die is er nu niet, dus ze heeft een nieuwe sidekick. Ja. Die zei toen, uh, ja maar ik ben ook verloofd. En ja. dat meisje, die Kim, die was toen aan het schreeuwen door de radio. En toen bedacht ik me eens, waarom schreeuwen vrouwen altijd als iets uh, leuks horen? Dan beginnen ze meteen te gillen. Ja, klopt. Maar waarom doen ze dat? Weet niet, geen idee. Dat vraag ik me echt af. Ja? Als een vrouw dat weet, dan mag ze me wel even mailen. Oké, okay, bij deze? Ja, ik vind het echt... Dat valt me zo op. Als een vrouw dus zeg maar iets... Uh, ja... Riem, laagstreepje, Bali. Nee, dat hoef je niet op, eh, op, eh, op, de radio. Als jij, als jij weet waarom ik meisjes schreeuw als ze iets leuks horen, dan... Ja, je mag ook bellen trouwens naar 5731969. Dus 573. 1969. Precies. Ik ben best wel benieuwd waarom. Gaan we nu luisteren naar Gers Bedoel met Morgen ben ik rijk. Vandaag ben ik brok, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen en voelt het slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik brok, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal alles beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel het slecht en zelfs fijn en niemand krijgt mij klein Want morgen ben ik rijk, dat is een feit En willen al die bitches hangen met mij Want dan heb ik een club in een hele wijk En heb ik zelfs een gouden mic En om iedere vinger heb ik een diamant Een boot, een jetski en een eigen strand Een mooie planeet en een eigen land En modellen die me bellen aan de lopende band Vijf sterren chef koopt die voor me koopt En in de schuur een bioscoop Een helikopter staat ik klaar Gevuld met champagne en caviar Maar nu ben ik Mr. Solo Maak mijn dozo, mijn naam, mijn logo Dus maak een foto en zij die mijn haat zijn gratis promo, dus bedank ik al die lolo's van deze. Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou. Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou. Dit zijn Ben en Jerry. Vandaag ben ik hoop, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het beter zijn, dus vergeet ik maar. Problemen en voelt slecht en zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik brood, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen en voelt het slecht en zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik brood in de goot En werk me kapot voor een beetje brood Ik heb een bankstel en een bureau En heb één fucked op telefoon Mijn bed valt bijna uit elkaar Van al die ellende na 15 jaar En mijn huur was kan alleen nog maar zeuren Want ik heb de huur weer niet betaald doe je? koud en half naar de kloten Ik heb mijn iMac, die is naar de kloten Ik heb mijn iPad in mijn dromen En internet is afgesloten Van straks heb ik hits als 50 Go als Diddy, ben een man met ballen open, is skinny Mijn leven lijkt op een film van Disney Maar ooit dien ik op een millie, van deze Deze is voor jou Deze is voor jou Deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Vandaag ben ik woon, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel slecht slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Vandaag ben ik woon, maar morgen ben ik rijk. Morgen is de toekomst en zal het beter zijn. Dus vergeet ik mijn problemen, voel slecht slechte zelfs fijn. En niemand krijgt mij klein. Ja, dat is iets van Danny Vera. En Danny Vera had hij al, wanneer was het? Twee weken of een week. Was het nou twee weken of een week? Twee weken. Twee weken geleden in de uitzending gehad. En toen hebben we ook al dat nummer geluid, Toen heeft het ook zelf aangekondigd. Alleen ja, uh, dat heb ik niet opgezocht nu net. Maar dat is namelijk Tomorrow Will Be Mine. En het eh, liedje werd gebruikt bij Toedoezoe aan het begin. En eh, noem het maar allemaal op. Ja. Yeah. Misschien herken je het wel. En ja, dat is dus de nieuwe weekendhit. Dus luister er allemaal naar. that mountain mine I keep on staring at a road without an end Waiting for the sun around the bend I keep moving to that borderline Where the golden earth will meet the purple sky I keep on moving to that finish line within me reassures me feel no pain We're going nowhere once again I keep moving to that borderline Where the golden earth will meet the purple sky I keep on moving to that finish line Knowing that tomorrow will